4 uur. Dit is Maud Schreurs met het NFS Journaal. Reisorganisaties hebben handen vol aan Nederlanders die op vakantie zijn op Kos. Op het Griekse eiland was vannacht een aardbeving met een kracht van 6,7. Er zijn twee doden en 120 gewonden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn onder de slachtoffers geen Nederlanders. Op Kos zitten zeker 4.500 Nederlandse toeristen. Sommige hotels zijn zwaar beschadigd. Touroperator Corendon geeft vakantiegangers de keus naar een ander hotel of terug naar huis. En wie blijft moet volgens het KNMI nog de komende dagen rekening houden met naschokken. De aanvliegroutes naar Lelystad Airport worden opnieuw bekeken, heeft staatssecretaris Dijksma besloten. Bewoners uit Overijssel en Gelderland hadden veel kritiek op de aanvliegroutes die onder meer voor geluidsoverlast zouden zorgen. Ook wordt er gevlogen over natuurgebieden. Na de zomer moeten de resultaten van het onderzoek bekend zijn. De definitieve routes worden in november vastgesteld, meldt RTV Oost. De man die vorig jaar in Arnhem op Koningsdag een vrouw van 39 doodreed... is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Die straf is min of meer gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De man van 23 uit Apeldoorn mag vijf jaar geen auto rijden... en moet een cursus volgen waarin hij leert omgaan met alcohol, schrijft Omroep Gelderland. De man had tegen de rechter gezegd dat hij zich het ongeluk niet kan herinneren. Politieonderzoek wees uit dat de Apeldoorn 140 km per uur reed toen hij de vrouw schepte. Hij had ook te veel gedronken. En Sharon van Rouwendaal is tweede geworden op de 25 kilometer open water zwemmen. In het Balatonmeer pakte de Braziliaanse Cunha het goud. Eerder greep van Rouwendaal op de 5 kilometer net naast de medailles. Ze werd vierde. Op de 10 kilometer stelden ze teleur met de 16e plaats. Het weer droog en flinke zonnige periode bij maxima tussen 21 en 26 graden. Morgen vallen er buien, mogelijk met onweer, maar ook soms wat zon. Het wordt dan een graad of 26. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het wat langzaam rijden op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld 4 kilometer, verderop tussen Hoevelaak en Voorthuizen ruim 5 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Ridderkerk. 5 minuten op de A27 Utrecht-Breda bij Lexmond. Op de AN247 Amsterdam richting Hoorn bij Broek in Waterland 5 minuten.